4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Zaandam is een ziekenhuispatiënt overleden aan een bacterie... die ongevoelig is voor bijna alle antibiotica. Het Zaans Medisch Centrum kampt al meer dan een jaar met de resistente bacterie... die mogelijk uit het buitenland komt. Ondanks alle inspanningen duurt de uitbraak nog steeds voort. In totaal zijn 38 patiënten met de bacterie besmet geraakt. De patiënt die nu is overleden had door de bacterie... een urineweginfectie gekregen. Inmiddels neemt het aantal besmettingen wel duidelijk af. Deskundigen vinden het verantwoord dat het Zaans Medisch Centrum gewoon open blijft. Michael P., de moordenaar van Anne Faber, heeft in de rechtszaal opnieuw spijt betuigd. Hij zei dat hij vreselijke feiten heeft begaan. Ook zei P. dat hij snapt dat de familie Faber hem haat. Gisteren eiste het OM in hoger beroep opnieuw 28 jaar cel en tbs tegen Michael P. Hij wil een lagere straf, hooguit 20 jaar... onder meer omdat hij tijdens zijn arrestatie zou zijn mishandeld. Tijdens een verhoor door de advocaat-generaal stelde P zich gisteren dreigend op. Ook daarvoor heeft hij vandaag excuses aangeboden. In Bangladesh worden 16 mensen beschuldigd van moord op een scholieren. De vrouw van 19 werd vorige maand op het dak van haar school in brand gestoken. Een paar dagen eerder had ze het schoolhoofd aangegeven wegens aanranding. Toen ze weigerde de aanklacht in te trekken werd ze in brand gestoken door een groep mensen. De moord veroorzaakte veel protesten in Bangladesh. Een van de verdachten is het schoolhoofd. De hoofdonderzoeker van de politie wil voor alle 16 verdachten de doodstraf. De omzet van de horeca is in het eerste kwartaal gedaald met 0,3 procent. Dat is de eerste daling in zes jaar, meldt het CBS. Het aantal verkochte consumpties en overnachtingen daalde met 2 procent. Volgens het CBS en de horecabranche wordt de groei afgeremd door het gebrek aan personeel. Het weer, veel zon, een paar stapelwolken en ongeveer 18 graden. Vanavond in het westen kans op regen. Morgen veel bewolking en vooral ochtends wat regen. Het wordt morgenmiddag ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat ongeveer 100 kilometer file in de regio. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Vinkeveen en Maarsen... 9 kilometer en een kwartier oponthoud. De A6 Muiden-Lelystad tussen Almere Buitenwest en Lelystad...